Zit van der Linde met het NOS-journaal. Zwitserland wil dat Russen en Belarussen niet langer op hoge posities in internationale sportfederaties kunnen zitten. De Zwitserse minister van Sport heeft dat in een brief aan het Internationaal Olympisch Comité laten weten. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het volgens haar niet langer genoeg om alleen atleten uit te sluiten van internationale competities. Het IOC is net als een aantal grote andere sportorganisaties, zoals de FIFA, gevestigd in Zwitserland. Het IOC heeft nog niet gereageerd op de brief. Voor de kust van Libië is een migrantenboot gekapseist. Waarschijnlijk zijn er tientallen mensen om het leven gekomen, zegt een migratieorganisatie van de VN. De boot en zes lichamen zijn geborgen, 29 anderen worden vermist en zijn waarschijnlijk ook overleden. De oorzaak van het kapseizen is niet bekend. Migranten proberen vaak via Libië de Middellandse Zee over te steken richting Europa. Dit jaar alleen kwamen 476 migranten om op deze route. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse regio Lugansk heeft Rusland nu tienduizenden Russische militairen verzameld voor een offensief in het oosten van Oekraïne. Ook is er veel materieel naar de regio gestuurd volgens deze gouverneur. Hij denkt dat de troepen wachten op betere weersomstandigheden... om daarna tegelijk in de regio's Lugansk en Donetsk aanvallen uit te voeren. Hij houdt er rekening mee dat het offensief op korte termijn begint. Een vastgelopen olietanker op de Nederrijn is losgetrokken. Het schip met 2000 ton diesel aan boord liep gisteravond vast toen het de haven van Wageningen probeerde in te varen. Eerdere pogingen om het schip los te krijgen mislukten. De sluis bij Amerongen, zo'n 20 kilometer verderop, werd gesloten om het waterpeil te laten stijgen, zodat het schip losgetrokken kon worden.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 And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up I think the president owner fixed it up I never knew we ever went without The second floor is hard for sneaking out And this is where I went to school Most of the time i would better.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 Oh, oh, oh, oh, oh God, I No. know morgen, elke vroege morgen lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd weer weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg geen alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen?